Het bestuur benoemde hem direct na de val van het kabinet tot kandidaat Maar na de gemeenteraadsverkiezingen groeide erover onrust. Balkenende kreeg kritiek vanwege de breuk met de PvdA... en omdat hij alleen premier wil worden en geen Kamerlid... Maar partijvoorzitter Van Heeswijk zei na de vergadering van vanavond... dat er geen enkele aanleiding is om Balkenende geen lijsttrekker te maken. Hij noemde hem bij uitstek de persoon die het CDA aan een goed resultaat kan helpen. Balkenende zelf zei dat hij weer voor goud gaat. Hij ging niet in op de kritiek van de afgelopen dagen. In Cyprus is waarschijnlijk het lichaam teruggevonden van oud-president Papadopoulos. Na een tip vonden agenten op een kerkhof bij de hoofdstad Nicosia een lijk... dicht bij de plek waar de oud-president eerst lag begraven. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad het lichaam van Papadopoulos is... Eind vorig jaar werd het voor onbekenden opgegraven een dag voor de eerste herdenking van zijn overlijden. Niemand eiste de daad op en ook het motief is nog altijd onduidelijk. De nationalist Papadopoulos was van 2003 tot februari 2008 president. Bij de veiling van de Peter Stuyvesant-collectie bij Sotheby's in Amsterdam brengt veel meer op dan verwacht. Vooraf was gedacht dat de 163 schilderijen uit de bedrijfscollectie van de sigarettenfabriek aan Zevenaar 4,5 miljoen euro zou opbrengen. Toen de loop van vanavond iets meer dan de helft onder de hamer was gebracht, bedroeg de opbrengst al 8 miljoen een van de topstukken, een werk van Karel Appel uit de jaren 60, bracht 360.000 euro op.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 Listen, high test. I'm in love with this song, so. talking that blah, blah. put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket and a jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is.